Door regen en lage temperaturen kan het er spiegelglad zijn. Door de gladheid zijn in het noorden verschillende ongelukken gebeurd waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. Bij een kantoorgebouw in Dordrecht is een explosief gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft het meegenomen om het onschadelijk te maken. Vanmiddag werden 350 mensen geëvacueerd na de sms-melding dat er een bom op het parkeerterrein lag. In een van de kantoren in Dordrecht zit de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid. Mogelijk heeft het bompakket met die dienst te maken. Dit jaar kregen enkele milieuambtenaren al kogelbrieven. In een hotel in Amsterdam zijn twee tbs'ers aangehouden die niet waren teruggekeerd van verlof. Ze hadden zich dinsdag moeten melden in een psychiatrisch ziekenhuis in Heilo. Waarvoor de twee tbs'ers hebben gekregen is niet bekendgemaakt. De politie heeft nog steeds geen toegang tot al het materiaal op de computer van Robert M., de hoofdverdachte in de zedenzaak in Amsterdam. De bestanden zijn uitzonderlijk goed beveiligd. Het voorarrest van een groepsleider van kinderdagverblijf het Hofnarretje is verlengd met 30 dagen, dat van Robert M. met 90 dagen en dat van zijn man met 60 dagen. Voortaan moeten met oud en nieuw in de vier grote steden meer openbaar vervoer rijden, vinden de lokale GroenLinks-fracties. Nu stopt het OV van 8 uur s avonds tot de volgende ochtend. Maar GroenLinks in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vinden dat het OV alleen maar tussen 11 en 1 stil mag liggen. Dan is weer nog van het noorden uit regen en kans op ijzel. Temperatuur vannacht in het oosten min 6, langs de kust min 1. Morgen in het hele land regen en overal dooi. En het wordt morgen maximaal 5